12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Vijfhuizen bij Schiphol is bij het Nationale Monument de rampend vlucht MH17 herdacht. Het toestel werd vijf jaar geleden uit de lucht geschoten boven het oosten van Oekraïne. 298 mensen kwamen om. Premier Rutte sprak de nabestaanden toe. Hij zei dat leugens en doelbewuste fluistercampagnes het nooit mogen winnen van de feiten. Daarmee verwees Rutte naar de manier waarop Rusland met informatie over de ramp omgaat. Oekraïne heeft in 2017 een man gearresteerd en veroordeeld... die betrokken is geweest bij het transport van de boekinstallatie... waarmee vijf jaar geleden vlucht MH17 werd neergehaald. Dat heeft de onderdirecteur van de onderzoeksafdeling... van de Oekraïense inlichtingendienst vandaag gezegd... tijdens een briefing in Kiev. Waarom dat nu pas wordt bekendgemaakt is niet duidelijk. Het internationale onderzoeksteam JIT wil geen commentaar geven op de Oekraïense mededeling. De Rabobank is een van de vier partijen die energiebedrijf Eneco willen kopen. De bank trekt samen op met de Amerikaanse investeerder KKR. Het energiebedrijf staat al een tijd te koop en is nu nog eigendom van 44 gemeentes, waaronder Rotterdam en Den Haag. De verkoop van Eneco gebeurt via een veiling en moet eind 2019, begin 2020 zijn afgerond. Eneco moet zo'n 3 miljard euro opbrengen. Bij de andere drie partijen die mee willen bieden... is ook een samenwerking van Shell met pensioenbelegger PGGM. En een man die in augustus vorig jaar inreed op een blokkade... bij het parlementsgebouw in Londen... is door een rechtbank schuldig bevonden aan poging tot moord. Bij zijn actie raakten fietsers en agenten gewond. Welke straf de man krijgt, wordt later bepaald. De man van 30 heeft altijd ontkend dat hij een aanslag wilde plegen. Hij zei dat hij verdwaald en in paniek was. Toen hij de fietsers had geraakt had hij willen stoppen, zei hij... maar in plaats daarvan botste hij op een versperring waar agenten stonden. En dan het weer, bijna overal droog. Vannacht kunnen er mistbanken ontstaan. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen meer bewolking en in de middag valt mogelijk een bui. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Ik heb diabetes type 1.